Deze regering. Die gebruikt volgens het Witte Huis buitensporig geweld tegen betogers. De VS steunt Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland die aansturen op een veroordeling van Syrië door de VN-veiligheidsraad. In het noordwesten van Syrië zijn gisteren weer enkele tientallen doden gevallen bij botsingen tussen het leger en betogers. FNV-voorzitter Jongerius heeft opnieuw uitgehaald naar de bezuinigingsplannen van het kabinet. Die treffen de kwetsbaarste mensen, zei ze in Met het oog op morgen. Jongerius noemde specifiek de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de bahion-regeling. Het lijkt erop dat het kabinet erop gokt dat deze mensen de allerlaatste zijn die gaan piepen, zei de FNV-voorzitter. IJsland moet binnen drie maanden miljarden overmaken aan Nederland en Groot-Brittannië. Dat heeft de Europese Vrijhandelsassociatie EFTA bepaald. IJsland is daar lid van. Toen de IJslandse bank ICE failliet ging, kregen Nederlandse en Britse spaarders schadevergoeding van hun eigen overheid. De IJslandse regering wil dat geld wel terugbetalen, maar de bevolking hield dat tot nu toe in referenda tegen. De voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond heeft een belastende verklaring afgelegd in de omkopingsaffaire bij de FIFA. Hij zegt dat hij op een bijeenkomst met FIFA-bestuurslid Bin Haman een envelop kreeg met 40.000 dollar. Waar het geld voor bedoeld was, werd er niet bij gezegd. Haman wordt ervan verdacht dat hij smeergeld heeft aangeboden om gekozen te worden als FIFA-voorzitter. Opnieuw is de EHEC-bacterie in Nederland aangetroffen op rode bietenspruiten. Het gaat om een ongevaarlijke variant. Bij welk bedrijf de bacterie is gevonden is niet bekendgemaakt. Woensdag werd de bacterie al aangetroffen bij een teler in Kerkdriel. De agressieve variant heeft nu 31 levens gekost, bijna allemaal in Duitsland. Veel mensen zijn ziek geworden door Tangé van een teler in Neder-Saxen.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 Down with you, down with you. fight it out You could see my face And that you'd be reminded that for me It is no way Never mind, I'll find someone Van Zandvoort, Zee, Zandvoort en Zandvoort. shoulders and all of the madness I've got you going crazy It's time to get out Step out into the streets Where all of the action is right there at your feet Find your place where we can dance all night away Underneath the electric stars Just come with me and we can share. the street The party's just beginning The music's playing A celebration celebrating life Under the streetlights. The scene is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

enough to save same, of the game. Good old time. Something Back in the day, back in everything wasn't okay If I'd understood what I the time was a little of being a man. I was so young and yes I knew it all People didn't understand, no, no one knew But back then. We had it all so planned out But the girl that I be, I also treat you Everything, yeah, yeah Het is zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. Zandvoort. 106.9 FM. Oh, jet-lag It's me.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 somebody might ask you Thank you. Upon We were always just that close Wrist to wrist Toe to toe It's just just tonight But outside of the rules Say I am coming I reach out my finger It feels like more than distance between us 爱你。

le jour ne vous que les sombres Toujours les qui revenait toujours en ombre Le faire tomber en archéologue devant mon regard Sur le poids les hommes possédaient tous ces barbares Des morts des épées dans le jardin d'Éden Qui écoulaient du sang sur la moquette de la plaine Comme si je reprenne, où l'homme s'entraîne À la jardin du règne, mal et de la haine fallait typique continuer, nous seulement par les gens Mais quelle était la fierté de toute la tribu La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil jusque sur les couchants De féroces, extrêmes, plus d'acharnement Limite on atteint le niveau, ça c'est comme was het en de mensen hadden het niet gehouden Had natuurlijk een beetje niet zo bij mijn mama ver Ik had het niet moeten bij mama was je op backstage, een party Toen ze maakte ils savent tout autour de moi Je fais le seul début de la rime, voilà pourquoi Mes se sont écartés chambre formation m'extrême Les jour de mes sont mis a coulé des larmes Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont déparlé De ce jour noir de notre histoire que j'ai compté Le vent souffle toujours sur la Bretagne à mon week J'ai Et je rejoins ma femme, mon fils et mon domaine Je me reconstruis de mes mains pour en arriver là Je suis le là le renard, le renard money out the top. Yeah. What it do is I'm like, you I got that affirmation flow. Rock and roll no halo. We party rock. Yeah, that's the party. I'm forever on the rise. to the top. No, it ain't no zappers. Hey.

Put your hands up to the Put your hands up to the Kripal Put your hands up to the Minister Every day I'm shuffling Just